De drugs zaten in een container die uit Colombia kwam. Volgens de politie was de cocaïne ingenieus verborgen in tandwielen en assen. De partij had een waarde van ruim 3 miljoen euro. De drugs en de tandwielkasten zijn vernietigd. Het onderzoek naar de herkomst loopt nog en er is nog niemand opgepakt. Een man uit Utrecht is veroordeeld voor aanranding van minderjarige meisjes via MSN. Nadat de man via de computer contact had gelegd, dwong hij zeven meisjes om voor hun webcam seksuele handelingen te doen. Hij maakte daar foto's van en chanteerde hen daarmee. De, de zaak kwam aan het rollen toen een van de meisjes aangifte deed. De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van ruim drie maanden en een werkstraf van 240 uur. In de buurt van Madrid is een vrouw om het leven gekomen bij de plaatselijke stierenrennen. Ze deed er zelf niet aan mee, maar stond als toeschouwer achter een hek. Toen ze dacht dat de groep stieren voorbij was, stak ze haar hoofd door het hek en werd ze in haar hals geraakt door de hoorns van een stier die achterop was geraakt. Ambulancemedewerkers waren er snel bij, maar konden niets meer voor haar doen. President Obama roept dominee Jones in Florida op om af te zien van zijn plan om zaterdag Korans te verbranden. Hij noemde het verbranden van Korans volledig in strijd met de Amerikaanse waarden. Ook waarschuwde hij Jones dat hij met zijn initiatief Amerikanen militairen ernstig in gevaar brengt. Minister Clinton riep de dominee ook al op af te zien van zijn voornemen. Jones wil zaterdag op 11 september exemplaren van de Koran verbranden bij zijn kerk. Hij noemt de islam een gewelddadige godsdienst die mensen onderdrukt. Het weer bewolkt met verspreid over het land buien en een middagtemperatuur rond 18 graden. Vanuit het westen af en toe wat zon. Morgen wat droger en een graad of 20.